Anneke van Zessen met het NOS Journaal. De Britse tennisser Emma Raducanu van 18 jaar heeft de US Open gewonnen. Ze versloeg haar tegenstander Lila Fernandez van 19 jaar in twee sets. Het is nog nooit voorgekomen dat een tennisser die zich geplaatst heeft via het kwalificatietoernooi uiteindelijk de finale won. Emma Raducanu deed dat ook nog eens zonder maar één set te verliezen. Voorafgaand aan de US Open stond Raduca nu op plek 150 op de wereldranglijst. In zes steden is het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling begonnen. In Haarlem, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Arnhem en Tilburg lopen 2400 deelnemers 40 kilometer... om geld op te halen voor noodhulp aan vluchtelingen. De lopers hebben al bijna 900.000 euro opgehaald. Het sponsorbedrag per loper is nog nooit zo hoog geweest. Dat zegt veel over de enorme betrokkenheid, zegt organisator Stichting Vluchteling. Naomi Filisaru en Emmanuel Boafo hebben de twee belangrijkste prijzen in de Nederlandse toneelwereld gewonnen. De Louis d'Or en de Theodor. De prijzen werden vanavond uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater. Felisaru kreeg de prijs voor haar rol in Permanent Destruction. Ohin Boavo is bekroond voor zijn rol in Seawall van het Nationaal Theater. Vorig jaar werd de prijs vanwege corona niet toegekend. De prijzen van vanavond gaan daarom over twee theaterseizoenen. PSV heeft uit bij AZ een ruime overwinning geboekt. Het werd in Alkmaar 0-3. Eerder vanavond verloor Pek Zwolle van Ajax met 2-0. Cambuur won in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. En FC Twente boekte thuis de eerste overwinning van het seizoen. Het werd in blessuretijd 1-0 tegen FC Utrecht. Het weer vannacht bijna overal droog. Het koelt af naar 12 graden.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 I like it, I like it. But you know what? What? Come on and dance. op deze man. Of Abala. Nasio so, Makura. Oh, Hey, yo, chief. Wat zeg je me dan? Oeh, oeh, oeh. BL. Let's get it in.